Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. De tweede verdachte van de overval op een Haagse juwelier is opgepakt. De 19-jarige Sandro Grigolia werd aangehouden in Georgië. Hij kwam vanmiddag zelf naar de Nederlandse ambassade toe. Andere overvaller werd afgelopen nacht opgepakt in Den Haag. Sinds de roofmoord op de juwelier waren de twee mannen voortvluchtig. De politie verspreidde dinsdag hun namen en foto's. In Amsterdam wordt het landskampioenschap van Ajax gevierd. Na de 2-0 overwinning op VVV werd er vuurwerk afgestoken op het Leidseplein en klommen fans in lantaarnpalen. In de arena gingen na de uitreiking van de kampioenschaal de lampen uit. Spelers liepen vervolgens in het licht van enkele schijnwerpers door een juichend stadion. Het feest verloopt tot nu toe gemoedelijk. Het voorzorg heeft de gemeente Amsterdam extra politie achter de hand, maar die hoeft niet in te grijpen. Wel werden er enkele arrestaties verricht. Tijdens een tv-interview viel de kampioenschaal op een teen van Ajaxiet Jan Vertongen... Maar in tegenstelling tot vorig jaar liep de schaal dit keer geen deuk op. Komende avond wordt Ajax gehuldigd op een terrein naast de arena. Ajax is voor de 31ste keer kampioen in Nederland. De Italiaanse voetbalclub Fiorentina heeft zijn trainer op staande voet ontslagen nadat hij een van de eigen spelers had belaagd. Trainer Delio Rossi besloot de Serviër Adam Lacic te wisselen. Lacic was het niet eens met de wissel en stak toen hij van het veld kwam sarcastisch zijn duim op. Dat schoot trainer Rossi in het verkeerde keelgat. Hij liep naar de speler toe probeerde Lacic tot tweemaal toe te slaan. Zijn assistenten en andere spelers trokken Rossi weg. De voorzitter van Fiorentina kondigde Rossi's vertrek meteen na de wedstrijd aan. Volgens hem had hij geen andere keus dan de trainer te ontslaan. Een opvolger is er nog niet. Het weer vannacht wisselend bewolkt en hier en daar stevige buien. Komende dag op veel plaatsen bewolkt met hier en daar een bui.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 York or Santa Fe or wherever to get away from me thought this can't be true, cause het ritme, van ZFM. quite so well. A modern Romeo, you came on Cupid's wing. you fly And there's a morning a proven ground And at the center of the fire There is gold.